Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. De Europese Commissie te boeren te compenseren. In Brussel protesteren duizenden boeren tegen het Europese landbouwbeleid. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor hun melk en vlees. In een reactie op het protest zei staatssecretaris Dijksma dat ze niet ziet in een verhoging van de minimumprijzen voor melk en varkensvlees. Boeren hebben niets aan maatregelen waar ze maar even plezier van hebben, al dus de staatssecretaris. Ze vindt dat de landbouwsector duurzaam moet worden en meer marktgericht om op lange termijn gezond te blijven. De man uit Huizen die vorig jaar werd opgepakt omdat hij zich wilde aansluiten bij islamitische staat wordt vervolgd. De 32-jarige man wordt verdacht van het steunen van de gewapende strijd van de IS en het voorbereiden van deelneming aan een terroristische organisatie. De politie viel in december binnen bij twee gezinnen in Huizen. Vier volwassenen werden opgepakt omdat ze op het punt stonden met hun kinderen naar Syrië te gaan om daar te vechten voor IS. De andere drie gaan vrij uit omdat er onvoldoende bewijs tegen hen is. Het Rode Kruis gaat de giften en acties coördineren voor vluchtelingen in Nederland. Daarvoor worden in de buurt van asielzoekerscentra welkomwinkels geopend... waar mensen terecht kunnen met hun hulp. Het Rode Kruis noemt het hartverwarmend dat het publiek meeleeft met de vluchtelingen en in actie komt. Wel benadrukt de hulporganisatie dat een financiële bijdrage de voorkeur heeft boven het leveren van goederen. Circus Rens heeft van de Belastingdienst een maand langer de tijd gekregen om een schuld van 130.000 euro te betalen. Het circus zit in de financiële problemen door tegenvallende bezoekersaantallen en gestegen kosten. Het circus heeft 65 mensen in dienst. Vandaag was de deadline om de schuld af te betalen aan de Belastingdienst. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het niet helemaal droog. Er zijn wel opklaringen en het koelt af naar 13 graden. Ook morgen eerst nog buitjes, later op de dag droger en meer zon. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Noord 3 A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 4 kilometer. En ook op de A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 6 kilometer file en 10 minuten vertraging.